4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje is opgelopen tot zeker 60. Dat meldt de Spaanse regering. Er raakten meer dan 100 mensen gewond, onder wie een aantal ernstig. De hoge snelheidstrein met 247 mensen aan boord was onderweg van Madrid naar Ferrol en liep vlak bij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons zijn ontspoord. De Spaanse regering denkt niet dat het om een aanslag gaat. De geheime dienst NSE mag doorgaan met het afluisteren van telefoongesprekken van honderden miljoenen Amerikanen. Het Huis van Afgevaardigden heeft daar toestemming voor gegeven. 217 leden gingen akkoord, 205 stemden tegen. Het was de eerste keer dat het huis een standpunt innam over deze kwestie. Sinds klokkenluider Edward Snowden het afluisterprogramma PRISM openbaarde. Het internationale Rode Kruis kan geen hulpmiddelen naar het centrum van de Syrische stad Homs vervoeren. Dat heeft volgens de hulporganisatie tragische gevolgen. Vooral in het oude centrum is behoefte aan voedsel, maar de Syrische autoriteiten staan geen hulpgoederen toe. Veel inwoners van Homs kunnen vanwege de opgeleide gevechten geen kant op. Facebook heeft goed verdiend aan de advertenties die het bedrijf afgelopen voorjaar introduceerde op smartphones. De sociale netwerksite boekte mede daardoor in het afgelopen kwartaal een winst van 249 miljoen euro. Vorig jaar maakte Facebook in dezelfde periode nog verlies. Van de advertentieomzet komt 41 procent uit mobiele activiteiten. Na beurs steeg de koers van het aandeel Facebook met 17 procent naar zo'n 31 dollar. De voormalige Amerikaans president George Bush senior heeft zich uit solidariteit met een kind met kanker kaal geschoren. De tweejarige Patrick is het zoontje van een beveiligingsagent van de Secret Service. Hij lijdt aan leukemie en heeft bijna al zijn haar verloren. Bush verloor in 1960 zijn tweede kind aan leukemie. Het weer, het is droog en zo'n 16 graden. Overdag zonnige periode. Het wordt 25 tot 28 graden. Later in het zuiden wel kans op buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ik eh, ben er volgende week nog op. Nee, Paul, we zijn er nu. We zijn er. Nee, eh, want het, het, was, het ging ineens abrupt, hè? Je draaide een plaat en je was ineens weg. Ja, ja, ja. Dus misschien moet je even zeggen tegen de mensen... Nou ja, ik sukkel wel eens in. Ik, draai eh, van die mooie plaat en dan droom ik helemaal weg. Ja. Dan ben ik er niet meer. Oké, nou bij deze alles weggezet. hè? <laughs> volgende week wel weer. Oké, volgende week. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Het is meteen een merkwaardig begin van dit radioprogramma. En het gaat er veel merkwaardiger worden, kan ik jullie vertellen. Dus blijf wakker. Ja, het, het alle <laughs> rare dingen die gebeuren in de studio. het gaat helemaal goed. Springfield, Only Wanna Be With You. Goedemorgen, van harte welkom. Een beetje vreemd begin van deze dag. Misschien als je net bent wakker geworden. Of misschien een beetje anders verloop van deze avond. Mocht je al de hele avond zitten luisteren naar al de uitzendingen. twee uur begonnen deze nacht te varen op Radio 1 met Paul van Gelder tussen 2 en 4. En tussen 4 en 6 is het UBM Mol. Van harte welkom. Ja, het is een beetje wennen. Je bent de stem van Roel Koenens gewend. Die is op vakantie. Waar hij zit, we hebben geen idee. Hij heeft geen briefje achtergelaten. Dus we weten ook niet precies waar hij uithangt. Maar hij schijnt over twee weken weer terug te zijn. En tot die tijd zullen jullie het met ons moeten doen. Paul van Gelder en Huberman. En dan is de muziek zo nu en dan ook een klein beetje anders. Je hoorde Dusty Springfield. En dit is I. Ja, zo heten ze. excuus, er zit nog wel wat in. En ze liep naar het water en smeet er ring erin. Zijn er weer wisse tekenen, roeien vertellen dat ik thuis een beetje aan het opruimen ben geslagen. En als je dan gaat opruimen, dan kom je van alles tegen. Dus ik ben allerlei muziek tegengekomen waarvan ik niet eens meer wist dat ik het had. Sterker nog, dat ik niet eens meer wist dat het bestond. En dan kom je dit tegen. AI, ja, zo heette ze. Het is een cd'tje, dat komt uit 2006. Het liedje heet Think of One. En het klonk mij aangenaam in de oren. En dat gevoel, dat wil ik dan deze nacht, deze morgen maar eens even met jullie delen. Want het is tenslotte toch 10 minuten over vier het is een beetje wennen voor jullie, een beetje wennen voor mij... want dan zit ik weer in een enorme studio, enorme ruimte... en daar staat dan wat apparatuur, daar zit ik achter... en dan is het weer wennen met al die knopjes. Oh ja, dit is Molly Johnson. You would know I'm not a dream. and he was me. The feeling in his gentle pleas would make me see things differently. One thing that's sure to me, he's got my heart. Please don't you tell me that my foolishness is what's gonna do me in. Cause for him to go away from me, my life will have been. The greatest ship of sympathy, I'm bound. sail the sea a love to only end in tragedy. One thing I plainly see, he's got my. so I never things differently. One thing that's sure to me, he's got my heart. Zij heeft altijd een lichte voorsprong op alle andere artiesten, omdat ze Molly heet. Molly Johnson. En om de verwarring compleet te maken, nee, je luistert niet naar Radio 6.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 to the city. uitgebracht. Dat gebeurde dankzij een andere elektronisch gezelschap. Dat waren The Ones. Die brachten het al uit. Het zal later nog een keer vervolg krijgen. Maar dit was dan de uitvoering van George Michael. En daar hadden even een dikke hit mee. We praten wel over tijd geleden. We praten namelijk over 2004. Daar hebben we het nu over. Hallo. Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Ja, tien voor half vijf. Bedankt. Damien Rice. Ach, Damien Rice. It's still a little bit of your is hij ooit eens begonnen. Dat geleende geld kon hij wat opnemen. Dat stuurde hij op naar David Arnold. En David Arnold die hoorde wel wat in deze Damien Rice. En de rest is een beetje geschiedenis. Zou u kunnen weten, zou u kunnen kennen... want Damien Rice is een graag geziene gast ook hier in ons land. En dan is het weer vakantietijd. En dan wordt er weer van alles uitgebracht... om ons toch maar een beetje proberend te, te overtuigen... dat we naar de platenzaak moeten. Dat we daar een cd moeten gaan kopen. En ja, dat kost steeds meer moeite... want er zijn niet zoveel cd-zaken meer. Want die er dan zijn, die worden ook opgedoekt... omdat ze failliet gaan, dus er blijft er steeds minder over. En als je als zelfstandige nog een cd-zaak wilt hebben... wordt het helemaal lastig. Maar er wordt dan ook nog wel wat muziek uitgebracht soms ook dan wel weer eens muziek die we al lang kennen. Die wordt dan weer opnieuw op een cd'tje gezet, wordt een beetje aangepast. Zo is daar, daar moet ik naartoe, het album Impossible Duets uitgebracht. Frank Sinatra en Friends. Een compleet andere interpretatie van onder andere... I've Got You Under My Skin. Een uitvoering zoals we niet kenden. Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Net een beetje anders. Zoals de hele nacht is. De Varga op Radio 1. De nacht klinkt anders. I've got you under my skin. Yes, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I sacrifice anything no one mine for the sake of having you near. In spite of that voice that comes in the night, says these words in my ear. Don't you know? Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, I've got you under my skin. Under my skin. Yes, I've got you, I've got you under my skin. Under my skin. I sacrifice anything now what mine for the sake of having you near in spite of that voice that comes in the night. Says these words in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, I've got you under my skin. I've Got You Under My Skin. Ja, wat je tegenwoordig niet 2013 allemaal kunt doen. Ieder artiest kun je tot leven wekken, kun je reanimeren... en je kunt een product weer recyclen. Hier met Sammy David Jr. En daar zit er nog een raar sausje overheen... wat het allemaal anders doet klinken. Impossible Duets, Frank Sinatra en Friends. said that last time. I promised I would write my song until I counted to ten. I said, Oh, it's getting hot in here. Must be something in the atmosphere. Sometimes I can see things the way you see them, but this is our home. I said, Oh, it's getting hot in here. Must be something in the atmosphere. Oh, we could be laughing about it, making the most. Met enorme veerkracht, met enorme souplesse gaan zij dwars door die nacht heen. Dan komen ze uit. In de nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1. Tussen twee en vier deze morgen kunnen luisteren naar collega Paul van Gelder. Dat is al een beetje anders. Roel Koeners met vakantie. De komende twee weken wordt dit programma, worden deze uren gevuld door Paul van Gelder en Hubert Mol. En dus is de muziek ook voor rekening van de beide mannen. En waaronder vannacht tot 6 uur, deze morgen tot 6 uur, Hubert Mol. En ik heb de koffer maar weer eens even gevuld. Daar komt van alles uit. Daar zitten allerlei verrassingen in. Daar zitten wat oude platen in, zoals deze, Atleet, met You Got The Style. En die stijl, dat wil ook zeggen dat er af en toe wat vrij recent werk in zit. Bellow Head. Het klinkt folky, dat is het ook. En het wordt ook nog een beetje poppy. Van alle markten thuis. Als het maar gezellig is. the way will is hip, focus in en folk hoort bij de VARA thuis. En dus wordt Bellowhead gedraaid. Broadside, zo heet het album waar het vandaan komt. Het is vrij recentelijk uitgebracht en dit was Roll the Woodpile Down. En dan nieuwe muziek ook van Casper van Koten en Bertolf Lentink. Berthoff, oh ja, die zat bij de band van Ilse de Lange. Staat erbij eigen en En van Verkoten, ja, die kennen we al van enige cd's. En we weten dat het van Kees van Koten, de zoners, en van Kim van Koten, juist. Harde noten worden hier gekraakt, want zo heet de nieuwe cd van dit duo. Samen zijn ze een joint venture aangegaan. Berthoff en Casper van Koten. Meer van mij dan ik. Hij doet zo mijn best en droom nog steeds voor mij. Waar ik niet op durf te hopen. Je weet ik ben een pleaser en ik zeg op alles ja. Maar jij laat niet over mij lopen. Keek ik in de spiegel, kreeg ik niet bij elkaar. Wie ik wilde zijn en wie ik was. Maar jij kunt mij verkopen, als iemand die ik respecteer. Nu jij mij gelopen, sta ik pas. En je hebt me, ben ik voorzichtig met me. Gaat in beroep als ik weer schrik. Van het ondersplit dat ik mezelf aan, maar jij had zoveel meer voor mij. Jij had zoveel meer voor mij dan ik. Ik ben de zelfdestructie en het zelfmedelijden voorbij. Leer mij nu van me houden, leer me hoe dat toch moet. Leer me hoe je dat doet, zo goed als jij. Oh, je houdt zo mooi van mij. En je hebt me, bent voorzichtig met me. En pakt aan wat ik vertik. Kom, de spit elf. Het is niet dat ik mezelf haat, maar jij houdt zoveel meer van mij. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar de cd is toch in februari van dit jaar uitgebracht. Dat klopt. Maar cd's, albums zijn net wat langer nieuw dan een singeltje. En hoeverre is een singeltje nog bepalend voor een hit, voor het succes van de artiest? Dat is er niet meer. Dit waren Casper Verkoten en Bertolf Lentink. Ze kwamen elkaar toevallig tegen. Ze kwamen elkaar tegen in de kroeg. Zijn met elkander thuis gaan eten. Zo werkt dat dan. Dat hebben ze drie keer gedaan, is mij verteld.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 Doobie Brothers. Bekend? Doobie Brothers? Michael McDonald, Doobie Brothers, juist. Patrick Simmons zat daarbij. En die Patrick Simmons die maakte een disco-uitstapje lang geleden. Dat beviel menigeen. Ik vond het hartstikke leuk. Maar het was niet het harde succes dat hij kreeg voor zijn muziek. So Wrong. van het Hoesje zegt dat hij zich begaf op het glibberige discopad. Patrick Simmons. En dat dit het enige wapenfeit is... het enige wat we in het dossier kunnen vermelden... het enige kleine succesje wat hij op zijn levenspad... muzikale levenspad heeft gekregen, deze Patrick Simmons. Daar is het dus wel bij gebleven. Het is negen minuten over half vijf. Voor je het weet is de nacht voorbij. Voor je het weet is de ochtend echt daadwerkelijk begonnen. Herbert Grunemeyer nu. Een liedje dat we ook kennen van Guus Meeuwis. Maar eer wie eer toekomt. Het origineel. De Weg. Ik kan niet meer zien. Trau nicht mehr meinen Augen. Kann kaum noch glauben. Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben, durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nordisch nobe, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, hallos versunken, trunken und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt deine deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fühlung deine Stirn geboten hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise, offene Welt, habe dich sicher in meiner Seele Ik trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis ja, ja. Het klinkt net een beetje anders dan die van Guus Meeuwis. Leon Driessen hebben ze toen op losgelaten om de tekst een beetje aan te passen. En Guus Meeuwis heeft het groot gemaakt. En we weten niet eens meer dat het was van Herbert Gunnemeyer. Der Week. vaak krijgen nu nog beginnende artiesten een kans op de radio? Dat wordt steeds moeilijker, want alle radiozenders die hebben een soort format. En daar is niet tussendoor te komen. Voor een artiest die beginnend is, is er niet doorheen te komen. Omdat je dus gevestigd moet zijn eer wordt gedraaid op de radio. Ja, dat willen wij ook wel een beetje als publiek. Want als we naar de radio luisteren, dan willen we niet iets hebben wat we niet kennen. Wat we niet willen pruimen. Wat we... Het moet herkenbaar zijn. Hapklare brokken moeten het zijn. Maar gelukkig is er dan ook nog de nacht en daar mag dat dan wel. Daar krijgt talent ook nog een beetje de kans. We gaan straks praten met Matonia Joy Bradley. Ieder opgenomen gesprek en we gaan naar haar luisteren. Live muziek. En er is een band, Landmark 105. Ze Brabantse band hebben een singeltje uitgebracht. Dat konden ze net betalen. En dat singeltje dat heet Moving On. Down, down, down. only thing you brought me was down, down, down. Should have been a lot more around. vind het hartstikke leuk klinken. En ik gun ze alle succes van de wereld. Landmark 105 zit aardig aan de weg. Ik geloof dat ze zelfs ook daar wat doen hebben met de Rock Academie daar in Tilburg. En daar komen niet de minste, de minste klaargestoomde artiesten vandaan. Als ze dan ook nog een kans krijgen op de radio, dan gaat het helemaal goed komen. 13 minuten voor 5. Goedemorgen. Jamiroquai. Jazz op één. Het is de ideale muziek om een biertje bij te pakken. Of om een boterhammetje met pindakaas te smeren. Dat zou ook nog kunnen, gezien de zo dan. En nu meine dames en Herren... Dit is de Vara. Het gaat weer los. Pilot of the airways, here is my request. You don't have to play it, but I hope you do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. I am the morning DJ. the better go, better get a room, better take care of me. Again and again. I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again. Looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. we're gonna be living until the end of time. Forever. The sky's switch over to a downward storm. skull. mocht hij willen, dat mocht hij willen. Never get old, David Bowie. Alhoewel, aan de andere kant is het zo dat hij ook niet ouder wordt, David Bowie. Want we blijven hem steeds zien als de David Bowie... zoals we hem kenden uit de jaren 60, jaren 70. Never get old, 2003 uitgebracht. Hele slimme jongen. Heeft destijds alles verzameld wat ook maar over hem is uitgebracht... is gemaakt aan merchandising. En heeft inmiddels zijn eigen museum. Raad wie de museum. Directeur is ook David Bowie zelf. Einde van weer een uurtje varen, Radio 1. We hebben nog een vol uur te gaan zo meteen. We leggen ons horen wel te luisteren voor het nieuws van vijven. En daarna ben ik weer graag bij jullie terug. Jullie ook bij mij? Tot zo.